4 uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Iran raketfabrieken bouwt in buurlanden Libanon en Syrië. Het zou gaan om fabrieken voor de productie van precisiegeleide raketten... waarmee Iran Israël wil kunnen vernietigen. Netanyahu uitte zijn beschuldigingen tijdens een ontmoeting met VN-topman Guterres in Jeruzalem. Iran is een bondgenoot van de Syrische president Assad. Het land helpt Assad met de burgeroorlog in Syrië. Netanyahu is bang dat Iran een deel van Syrië zal bezetten... waardoor het land naast Hezbollah en Libanon nog een dreiging in een buurland heeft. De Iraanse president Rouhani heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Rotterdam heeft uit veiligheidsoverwegingen betonnen obstakels geplaatst voor de ingang van twee winkelcentra. Die moeten dienen als extra barrière tegen een mogelijke aanslag. Het gaat om het Alexandrium winkelcentrum en de Markthal. Eerder besloot ook Amsterdam maatregelen te nemen om drukke plekken beter te beveiligen tegen een mogelijke aanslag. De TBS'er die tien dagen geleden ontsnapte uit de pompenkliniek in Nijmegen is weer gepakt. Een gespecialiseerd team van de politie heeft hem gevonden in de buurt van zijn voormalige woonplaats Rotterdam. De man van 50 was veroordeeld voor een reeks overvallen op kledingwinkels en drogisterijen in Friesland. Volgens de politie was hij niet vuurwapengevaarlijk. Een supermarktketen Albert Heijn heeft de leveringen aan supermarkten in Leiden en Bergen stopgezet na een conflict met de franchise-nemer. De schappen in de twee vestigingen zijn zo goed als leeg. Albert Heijn heeft ruzie met de franchise-nemer over zijn financiële verplichtingen. Omdat de twee partijen er niet uitkomen, heeft de supermarktketen besloten de leveringen stop te zetten. Het weer. Vanavond staat er weinig wind en blijft de temperatuur lang aangenaam. Morgen nog wat warmer dan vandaag met 25 graden op de Wadden tot 31 in het zuiden. Vanaf woensdag gaat het regenen en donderdag zakt de temperatuur in het hele land tot, 15 tot, sorry, tot 18 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad eh, staan er nu eh, zo'n zo'n acht files. De meeste leveren niet zo heel veel vertraging op. Er is één uitzondering, dat is bij Amsterdam.